Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Belastingdienst zet 200 controleurs en ICT-specialisten in... om te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terug te vorderen. Vorige week werd bekend dat 1 op de 3 ontvangers van kinderopvangtoeslag... geld moet terugbetalen. Ook ontvangers van de zorg- en huurtoeslag worden onder de loep genomen. Mensen die geld moeten terugbetalen krijgen daarvoor minimaal twee jaar de tijd. Voor het eerst in maanden zijn er 24 uur lang geen doden en gewonden gevallen in Oost-Oekraïne, zegt de Oekraïense president Poroshenko. Volgens hem begint het staakt het vuren met de pro-Russische separatisten eindelijk te werken. De president presenteert later vandaag een plan voor sociale en economische hervormingen, waardoor het mogelijk moet worden om over zes jaar lidmaatschap van de Europese Unie aan te vragen. De EU en Oekraïne hebben al een handelsverdrag afgesproken, maar de uitvoering daarvan is uitgesteld om Rusland niet voor het hoofd te stoten. De politie heeft vier mensen opgepakt voor koperdiefstal bij hoogspanningstations. De drie mannen en een vrouw zouden vorig jaar koper hebben weggehaald... bij verdeelstations in het oosten van het land. Wat volgens de politie levensgevaarlijke situaties veroorzaakte... voor medewerkers van elektriciteitsbedrijven. Na de diefstallen is een speciaal rechercheteam opgericht. Van de vier verdachten komen er drie uit Arnhem. Eén man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De recyclingsbedrijven waar ze het koper inleverden worden niet verdacht. Accountants willen met nieuwe maatregelen het vertrouwen in hun sector terugbrengen. Zo krijgt elk accountantskantoor een raad van commissarissen die het werk controleert. Ook moeten accountants een beroepsheid gaan afleggen en komt er een beperking van de bonussen. De beroepsgroep ligt onder vuur na een aantal schandalen over onder meer ondeugdelijke rapporten en belastingfraude. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de namiddag en avond maakt het noordoosten kans op een bui. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er wat regen of motregen vallen. En dan is het zo'n 18 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Den Haag-Rotterdam... tussen Delft-Zuid en de afrit Berkon-Rode Reis 2 kilometer. De rechte reishok is dicht na een ongeluk.